uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het hulpconvoi dat onderweg is van Rusland naar Oekraïne komt het land niet in. De Oekraïense regering houdt de vrachtwagens bij de grens tegen, zegt een woordvoerder. Eerst moet het Rode Kruis de lading kunnen controleren. Vanochtend vertrokken 280 vrachtwagens met hulpgoederen uit Rusland. Ook de NAVO vertrouwt het niet en denkt dat het konvooi een dekmantel is voor een Russische invasie in Oekraïne. Minister opstelte veroordeelt de ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk tijdens de anti-IS-demonstratie van afgelopen zondag. Hij noemt de openlijke geweldpleging en opruiing onaanvaardbaar. De demonstratie werd georganiseerd door mensen uit het rechtsradicale milieu. Tegendemonstranten, vooral islamitische jongeren, gooiden met stenen naar de politie en belaagden journalisten. Zes mensen werden gearresteerd. Volgens Opstelten is vrijheid van demonstratie een groot goed, maar mag dat nooit leiden tot haatzaaien, discriminatie en geweld. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dringt aan op een internationaal onderzoek naar de dood van 1150 demonstranten vorig jaar in Egypte. Volgens de organisatie is de Egyptische regering daarvoor verantwoordelijk. De demonstranten waren lid van de moslimbroederschap. In juli vorig jaar werd president Morsi door het leger afgezet. De huidige president Sisi was toen legerleider en minister van Defensie. Op de luchthaven van München is een Nederlander opgepakt die wordt verdacht van drugshandel. De Duitse politie hield de man van 45 zondagavond aan. De Turkse autoriteiten hadden een internationaal arrestatiebevel tegen de man van Turkse afkomst uitgevaardigd. Hij zou achter een groot heroïnetransport in Turkije hebben gezeten. De Nederlander is gisteren voorgeleid aan de rechtercommissaris. Turkije wil dat hij wordt uitgeleverd. Het weer verspreidt over het land trekken een paar buien, lokaal met onweer. In de kustgebieden wordt het wat droger, verder overal geregeld zon.